ze pijzen hier midden op stroot. Ze biedt moeilijk men nog om omklieën. is te lot, het lukt al langs mijn benen in de file. Waarom om mijn gat? I need de flikken, lap patat. Af mijn na, toch just niet om.